Maar door een zendertje kan de politie precies zien of die wordt gestolen en waar die is. In verband met de hitte neemt Vlaanderen maatregelen om verspilling van drinkwater te voorkomen. Vanaf morgen is autowassen, de tuin sproeien en zwembaden vullen met drinkwater verboden. Het is in jaren niet zo droog geweest in Vlaanderen en bovendien is het erg warm. De leider van de ChristenUnie, Segers, is bereid om met VVD, CDA en D66 te praten over een kabinet. Maar dan moet hij wel gewenst zijn. Segers heeft tegen informateur Cenk Willink gezegd dat hij een eerlijke kans wil. Eerder trokken Segers en D66-leider Pechtel de conclusie dat hun partijen te veel van mening verschillen om samen in een kabinet te zitten. Bij gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn volgens de autoriteiten zeker 100 mensen omgekomen. In het land wordt sinds 2013 gevochten tussen islamitische rebellen en christelijke milities. Eergisteren gingen 13 van de 14 strijdende partijen akkoord met een staakt het vuren, maar dat lijkt nu alweer geschonden. Volgens het Rode Kruis is de situatie nog zo onveilig dat de lichamen nog niet kunnen worden geborgen. De bosbranden in Portugal zijn voor het grootste deel geblust. Het is wat minder warm en er staat minder wind. En daardoor is de brandweer erin geslaagd het vuur te bedwingen. De branden in Portugal hebben aan zeker 64 mensen het leven gekost. Het weer, veel zon en 23 tot 32 graden. Morgen nog warmer, dan kan het in Limburg 36 graden worden. Later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. Vanaf vrijdag minder warm, in het weekende wordt het amper 21 graden... en er is kans op een bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Op de A9 Alkmaar naar Diemen, tussen knooppunt Badhoevedorp en Oudekerk aan de Amstel, 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen.